Een elektrische bakfiets kwam eind september op een spoorwegovergang in problemen... en werd geramd door een trein. Vier kinderen kwamen om, een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaar gewond. Na aanleiding van het ongeluk mogen stints sinds 1 oktober de openbare weg niet meer op. In Londen stemmen de parlementsleden van de Conservatieve Partij over het aanblijven van premier May als partijleider. Vlak voor de stemming hield May een toespraak. Daarin zei ze dat ze de partij niet zal leiden bij de verkiezingen. Die staan gepland voor 2022. May heeft aan zo'n 160 steunbetuigingen genoeg. Maar ook als ze de vertrouwensstemming met een kleine meerderheid wint kan dat volgens Britse media problematisch zijn. Dan neemt de roep om haar aftreden toe, is de verwachting. McDonald's werkt aan een plan om het gebruik van antibiotica in het rundvlees te verminderen. In 2022 moeten de maatregelen effect krijgen. McDonald's is een van de grootste rundvleesverwerkers ter wereld. Door resten van antibiotica in het vlees worden bacteriën resistent en zijn ziekten moeilijker te bestrijden. Nog deze maand begint in tien landen met de grootste afzetmarkt van de fastfoodketen een proef. Daar wordt vastgelegd welke antibiotica bij het rundvee worden gebruikt. Op basis daarvan wordt bepaald wat er moet gebeuren om die hoeveelheid terug te brengen. Het vlees dat in Nederland wordt gebruikt, in hamburgers, valt al onder strengere Nederlandse regels. Tegen drie mannen die folders met anti-homoteksten verspreiden in Amsterdam... eist het OM taakstraffen van 40 uur. De teksten komen uit de Bijbel, de Koran en de Torah. In de folder werd een verband gelegd tussen homoseksualiteit en kindermisbruik. Diverse mensen vonden dat beledigend en deden aangifte.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 dat heeft toch niks met eh, iets van sneeuw te maken, hè? Andere sneeuw, witte sneeuw. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, omdat je het nummer nou zo draait. Walk on the Wild Side. En dat wordt heel vaak gedraaid, ook met kerst, hè? Echt waar? Ja, echt waar. Maar wat jij nou meegenomen hebt, eh, dat heeft er waarschijnlijk weer niks mee te maken. Nee, nee, totaal niet. Nee, vertel. Ik heb een heel eh, leuk nummer, een mooi nummer van een Ierse band. Een Ierse? Ja. Oh. Eh, staan daar Jim Core, Susan, eh, Susan Sharon Core, eh, Caroline Core en Andrea Core. Nou, de koers. Zeg je wat? De koers. Precies goed zo. In één keer goed. Ah, in één keer goed. Je mag door voor de magnetron. <laughs> Ja, Would you be happier? Jij wist dat ik er een fan van was natuurlijk. Ja, dat wist ik wel. Ik ben echt fan van de koers. Ja, ja. Fantastisch. Had jij mij alles eh, verteld. Dus ja. ik denk nou, bij deze dan eh, gelijk... Eh, nou, nou, we all stand together. Ja. we all stand together. het moet het hele jaar eigenlijk zo zijn. Het viool stand together. En niet alleen maar met de kerstdagen. Hè. Ja. ja. Nou, het is leuk eh, nummer. Ik, ik, heb het eventjes eh, opgezocht, want we, hadden het erover. Eh, zo even tussen het onder, het nummer door. jij en ik. maar ja, iets uit een, uit een film en zo. Ja, klopt ook. Het is namelijk uit een animatiefilm van Bruintje de Beer. Oh? Rupert and the Frog Song is het. Rupert en de Frog. Uit 1984. Jeetje, een tijd geleden alweer. Ja, alweer eh, een poosje terug. Maar ook, ook een nummer wat regelmatig met kerst voorbij komt. Ik weet niet hoe dat, hoe dat komt, dat mensen het associëren met kerst. Maar, eh, ja, ja, nou ja dat, dat nummer vind ik ook van eh, een beetje van Veloski. Ja. ja. Dat is ook een... Dit, maar die kunnen we straks ook wel even draaien. ook een mooi nummer. Ja. ja. Wat heb jij voor mooi? Oh ja, ik moet nog even wat nummer voorzetten. Ja, nee, je gaat wel... Ik heb de schuif al openstaan. Ja, dat, oh jee, nou dan eh, moet ik hem maar eh, gewoon zo aanklikken. Ik heb een nummer eh, van de Backstreet Boys, Drowning. are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. Backstreet Boys. Drowning, ja. Drowning. We gaan eh, een nummer eh, laten horen van Ted Neely. Zeg je dat iets? Ja. Jesus Christ Superstar. Oh, dat, ja, nou, dat, dat, dat de film? ja, ik sta versteld dat je... Ja, als je eens wist hoe vaak ik die eh, in de bioscoop uh, heb gezien. Ja. En, ik wat, een stuk of acht, negen keer. Met Sint die man, hè? Ja, echt geweldig. En we hebben, ik heb er de, de Frans Hals mee afgesloten. Oké. Bioscoop. En eh, grappig, eh, daarna is het een kerk geworden. Ja, klopt. Dus, Frans Halsplein bedoel je? Ja, ja Frans Halsplein. Ja. We gaan luisteren naar Ted Nilly. Will none of you wait with me? Peter, John, James. Want to say if there is a way. Take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for three years, seems like 30 could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd want to know, I'd want to know, my God. Want to know, I'd want to know, my God. Want to see, I'd want to see, my God. Want to see, I'd want to see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my lord. Have to know, I'd have to know, my lord. Have to see, I'd have to see, my lord. Have to see, I'd have to see, my lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Semane. En Ted Neely. Man, ik heb die plaat helemaal grijs gedraaid. en ik in de tekst helemaal nog uit mijn hoofd. Ja, uit de musical Jesus Christ, Christ Superstar. Wat een strot, hè? <laughs> Hm? Wat een strot, hè? Ja, Enorm. Wat een zanger, ja. fantastisch. Ja, Oh no. Yes. Waar ga jij met ons mee verblijden? Oh ja, dat was mijn beurt weer, hè? Ja. Oh shit. Hey. Nou, dat, <laughs> dat heb ik liever niet. <laughs> toch, ik dat toch mag kiezen. <laughs> Oh, ja. Dan mag het anders. Ja. Doen we dan eh, een uh, mooi eh, Italiaans nummer. Oh, Alessandro Safina Luna. Ah ja. Sandroof, Safina. Ja, Luna, hè? Luna, yes. Heb jij weer een kerstnummertje? Ja, ik wou er maar even een treintje Oosterhuis eens wat, eh, wat draaien. Want die heeft ook een, eh, een kerstalbum gemaakt. Ja. Live nog wel. Oké. Eh, ik denk met Orkest. En ja, ik, ik wou maar Joy to the World maar eens draaien van haar live. Treintje Oosterhuis. Yes. Als hij het doen wil hoor. <laughs> Kom op treintje. Ja. Even wat kool op het vuur kom, gooien. Kom zo. Oh, ik zie er nog niet aankomen. Nee, nee, nee, nee. Rijtje. Oh, oh. Ja, dat ja. Komt, ja, dat is hoor. Ah. Net als bij de NS, hè? iets verlaat. Ja. <laughs> Neil Dienshuis heeft ze Ja, ik denk het ook, ja. <laughs> Rondje om de kerk. Ja, sprinter. <laughs> Ja, Tjeit Jozefhuis live gezongen Joy to the World. Toch nog op tijd aangekomen. Ja, zo is dat. <laughs> hey, nou we toch eventjes eh, dus met, eh, veel met kerstmuziek eh, bezig zijn. Ja. Het is nog eigenlijk nog geen kerst, hè. het duurt nog heel eventjes. Eigenlijk weer een ander dingetje wat ik wel leuk vind om te vermelden. Want dat gaat over, nou wat zal het zijn, een halfjaartje. Een klein halfjaartje weer van start. En misschien ook voor jou wel interessant. Want mhm. ze zijn alweer bezig met het bouwen van de praalwagens van de bloemencorso. Nu alweer? ja, ja, ja, ja, ja. bedrijf eh, in eh, Hillegom, een groot eh, lasbedrijf... Ja. is nu al bezig met dus, de, de hele... Ja, het geraamte zeg maar, van waar de bloemen in worden gestoken... zijn ze aan het, aan het lassen. Oké. Okay. Dat is nu alweer weer begonnen. Kun je nagaan. Daar zijn ze ook wel eigenlijk al weer Gaan ze, eh, gaan ze die bloemencorso van, uh, waar, waar, dat ook weer ergens in, het, eh, in Brabant? Ja, daar heb je ook nog. Ben jij toch nog een keer ja, ben geweest? geweest? Maar dat waren gigawagens, wagens Ja, dat was heel groot, hè? Ja. ja. Ja, Misschien was dat wat we hier eigenlijk Ja, maar weet, dat, het heeft te maken met, met de route natuurlijk. Want ja, kijk, ja, waar het onderdoor kan of waar het... Het is daar namelijk in het dorp... ik kan even niet op de naam van het dorp komen, vergeef me. Maar daar is dus de hele route is toegankelijk voor wagens hoger dan een meter of vijf, zes, zeg maar. Terwijl als je hier natuurlijk van, van, van, heel, van Noordwijk, Noordwijk naar, naar eh, Haarlem. Dan zit je toch met... Eh, en dan zou je, al die obstakels zou je moeten verwijderen of, of omwegen maken. Dus ja, nou ja, viaducten en eh, gewoon bomen, weet je wel, die een beetje overhangen. Ja. Dat soort dingen. Maar op het moment, Orno, want je hebt het over de Keukenhof. Ja. En, en op, nee, oh, sorry, nou, ja, de Bloemenkorst. ja, ja, uh, Keukenhof, er staat het kasteel naast natuurlijk. Kasteel, Keukenhof is het gewoon. <clears throat> En daar zijn ze op het ogenblik, hebben ze een hele grote kerst... entourage in het kasteel hebben ze opgebouwd voor publiek toegankelijk. Dus hm. het kasteel helemaal ingericht in de kerstfeer. Eh, door mensen die dus eh, verantwoordelijk zijn... ook voor ontwerpen van eh, de bloemenpracht... die we straks weer op het keukenhof gaan zien. Ja, ja. ja. En dus, voor, ja, dus, toegankelijk voor... je zal wel iets van toegang moeten betalen. Want het zal ja, kosten moeten er natuurlijk uit. Maar, ja. überhaupt natuurlijk zo'n kasteel... Dat, ja, dat heeft wel op zich al iets natuurlijk. En als je dat dan, ja, en dan ook een beetje in kerstfeer. Als je er ja. veel van houdt. Dan, ja. dat is zeker een must om daar... een ehm, een blikje te gaan werpen. En zo is dat. Hey, wat ga jij ons eh, mee, mee, vergulden? Eh, nou ja, ik, eh, het is de laatste paar weken is het toch wel een beetje triest geweest, hè, ons weer. Ja, ja, ja. het zeggen, schijnt niet alleen in, hier in Haarlem te hebben geregend... maar het schijnt ook in, in Georgia wel eens s s'nachts te regenen. Ah. En daar zingt Tony Joe White over. Ja. Rainy Night in Georgia. trying to find a warm place to spend the night. stopt. Ja. Hey, eh, je had het, eh, het eerste uur had je het over Velosky. Ja, ja, ja. ja, ja, bedoel jij waarschijnlijk Christmas was a friend of mine? Ja. Ja, nou. nou. ja. Nee, nee, nee. nee, nee was Christmas was a friend of mine? Nee. Voor mij is het een ander nummer. Oh. Ik kon er niet echt... Nou, dit is echt eh, dat je denkt van... Uh, heeft nou, met kerst te maken. Deze heb ik er nou voor staan. Dan gaan we, ja. maar dan gaan we even verder zoeken. Zo. Ja. Dan moet je even de titel van het andere nummer dan... Eh, ja. ja. Ah, als je het weer ziet of leest of hoort, dan, dan, weet je het weer. Maar dit is in ieder geval een kerstnummer van Velofsky. niet het nummer wat jij hebt. Nou, wel eigenlijk een feit. Maar ik vind het niet zo kerst klinken. Oké. Ik weet niet. Algemeen het begin al gelijk, de mhm. aanvang. Maar ja, goed, het is... Nou ja, in ieder geval, eh, in, ieder geval eh, ja, wel een lekker relaxed nummer om naar te luisteren. Ja, natuurlijk, uiteraard wel. En prima voor dit programma. Ja, en wat had jij nog voor ons uh, nou, ja, op de ik, ik kan natuurlijk niet deze avond voorbij laten gaan... zonder natuurlijk een nummer van Helene Fischer. Ah, en ehm, nou, ik ga het nog niet even eh, hebben over eh, welk nummer het is. Maar wat ik wel leuk vind, want jij zegt toch altijd van... ja, het is alleen maar Duitse muziek en dergelijke. En eh, je hoort bijna weinig dat ze in het Engels zingt. Mhm. Nou, 25, ehm, december Dan is er weer op ZDF, ik meen om kwart over acht dat het begint... een show weer van haar. Ja. Dat wordt weer natuurlijk weer een megashow. En daar zitten toch wel wat buitenlandse artiesten in. Okay. ja, een Kiefer Sutherland. Ah, Kiefer ja. Sutherland, dat eigenlijk meer een uh, ja, eh, filmster, acteur, hè, filmster. Eros Ramazzotti. En ja, deze ken ik niet. Louis, Louis Lies Fonsi of zo. Oh, Maar in ieder geval eh, op Duitsland dus 25... Tweede kerstdag. Uh, nee, eerste, nee, eerste kerstdag. Eerste zou eerste kerstdag Ja, zijn, je hebt natuurlijk 24 december kerstnacht. Zo ja, kerstavond, ja. ja, Dus nou, en dan eh, ja, mijn nummer. Nou, dan moet ik weer even omschakelen. Ja. <laughs> Helene Fischer met adieu. Dus dat gaan wij zo meteen eigenlijk ook zeggen. Ja, nou, we, nou, we, kunnen er nog wel twee doen, denk ik. Ja, oké. Maar dan zeggen we nu, <laughs> zeg ik alvast adieu. zomer die Koffer einen Tag war Und über mir im Himmelsblau tanzt zum Abschied ein Vogelschwarm. Wir waren zwei Flammen im Wind, so wild und so frei. Ich frag mich, wo du jetzt wohl bist, und die Wolken ziehen langsam vorbei. dich unendlich vermissen. Adieu, adieu, wenn du das hörst, mir geht es gut, muss weitergehen, doch ich werde dich nie, nie vergessen. Adieu. moet je eerlijk toegeven, Orno. Ik, ja. vind het ook lekker hoor. Dit is ook een lekker. Ja, ook al is eh, het... het inderdaad, ja, het is niet... Het is niet eh, je hebt meer het is zoiets van, ja, slager. Dat echt eh, hoepa, hoepa, hoepa, hoepa. Mhm. Dat je daar niet zo... Nou ja, nou, ik, sommige slagers vind ik ook wel leuk om, eh, om naar te luisteren. Maar, dit, dit, dit eh, ja, het hangt toch ook van, van nummers van het repertoire. Waaraf, ja, ja hoe het eh, gebruikt wordt. wordt. Dat, staat buiten kijf, ze heeft een prachtige stem, een warme stem. Ja, en ze kan dus- een show weggeven, daar uh, zeg je u tegen. Ja, dat zal echt, wordt, december, 25 december, dat zal weer een grote show worden hoor. En ik, zag al, ik las al in het Duits op ZDF dat er weer van die artiesten, van die, van die acrobaten en dergelijke komen. dus ja. Het, nou... Ja, daar wordt ook, de Duitsers kijken ook niet op een patiënt Nee, ook nee, nee, nee, nee, <laughs> zeker niet. Mijn moeder vond het altijd heerlijk om naar de, dat soort programma's te kijken, hoor. Van die Duitse Nou, mijn ouders ook. maar mijn, ja. Zowel mijn vader als mijn moeder waren gek op, op eh, Duitse, Duitse muziekshows. Shows, ja. Ja. Ja. omdat het zo groot is. Ja, zo gewoon, helemaal, ja maar ook kwaliteit. Wordt, wordt ook goed, goed gemusiceerd en gezongen natuurlijk. Ja, zeker. En ik moet eerlijk zeggen, want ik heb met Ruud Jansen natuurlijk ook wel eens in, eh, in Duitsland gespeeld. Hm. Eh, kijk, als je hier in Nederland nog wel eens in, eh, voor, voor een feest moest, moest spelen... dan moet je onderhand moest je in de keuken moest je omkleden. Maar in Duitsland, daar word je met alle egars Al, ben je helemaal onbekend, al hebben ze nooit van je gehoord... je wordt met alle egars ontvangen... en je krijgt een keurige ruimte om je eigen om te kleden... en om je terug te trekken in de pauze enzovoort. Met, met, met alles erop en eraan. Dus dat, dat kunnen die Duitsers hoor, daar, daar zijn ze echt... ja veel beter... hoog in het vaandel. ja, eh, ja. Dat soort, eh, ik heb jou nog wat beloofd van, eh, van Alain Clark en, zijn vader. Een kerstliedje. Nou, nou we gaan ervan genieten. Yes. We moeten meteen ook afscheid nemen. Dat ja? valt mij afscheid nemen valt mij altijd wel zwaar. Ja, ja. Het is nou. alweer zo snel gegaan, die twee uurtjes. Oh. Luisteraars... Nou, ik ben hier volgende week nog met Willem Bruis, want die gaat ook iets speciaals doen. En uh, Orno, bedankt weer vanavond. graag eh, gedaan. misschien eh, zien wij elkaar nog tussen de kerst nou, zo, nou, misschien? Of, wie weet, het nieuwe jaar?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 stuur jullie allemaal fijne dagen en...